Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een algeheel vuurwerkverbod zit er de komende jaarwisseling nog niet in... zei staatssecretaris Jansen gisteravond in een Kamerdebat. De Tweede Kamer heeft zoveel voorwaarden gesteld... dat het zeker anderhalf jaar duurt om daaraan tegemoet te komen. Zo moet er een uitgewerkt plan zijn voor de handhaving. Ook moeten buurtverenigingen een ontheffing kunnen krijgen om vuurwerk af te steken. De Zuid-Koreaanse president Yoon is officieel uit zijn ambt gezet. Hij was door het parlement al geschorst en nu heeft het constitutionele hof zijn afzetting bevestigd. Yoon had in december de noodtoestand uitgeroepen om het parlement buitenspel te zetten. Volgens de Zuid-Koreaanse grondwet mag dat alleen in een ernstige noodsituatie en daarvan was geen sprake, zegt het hof. De handelsoorlog die president Trump heeft ontketend kent alleen maar verliezers, zegt Klaas Knot van de Nederlandse Bank in Nieuwsuur. Hij noemt de manier waarop Trump de importheffingen heeft berekend onthutsend, omdat er geen enkele economische basis voor is. De Nederlandse Bank heeft berekend dat Nederland mogelijk een procentpunt economische groei moet inleveren. Bij zware stormen zijn in de Verenigde Staten zeker zeven doden gevallen. De afgelopen 24 uur zijn in het midden van de VS zeker 24 tornado's ontstaan. Ook wordt er gewaarschuwd voor overstromingen. De doden vielen in Tennessee, Missouri en Indiana. Vorige maand was er ook al noodweer, ongeveer in hetzelfde gebied. Toen kwamen meer dan 40 mensen om het leven. Het Amerikaanse ministerie van Defensie gaat onderzoek doen naar het handelen van minister Hexeth in het Signal-schandaal. De interne toezichthouder moet achterhalen of de minister veiligheidsvoorschriften heeft overtreden. Hexeth had in een chatgroep op Signal militaire aanvalsplannen gedeeld. Maar in die groep bleek per ongeluk ook een journalist te zitten. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige dag bij 19 tot 22 graden. Maar op de Wadden blijft het een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.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 De Zuid-Koreaanse president Yoon is officieel uit zijn ambt gezet. Hij was door het parlement al geschorst vanwege zijn poging alle macht te grijpen... en nu heeft het constitutionele hof zijn afzetting bevestigd. Bij zware stormen zijn in de Verenigde Staten zeker zeven doden gevallen. De afgelopen 24 uur zijn in het midden van de VS zeker 24 tornado's ontstaan. De doden vielen in Tennessee, Missouri en Indiana. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige dag bij 19 tot 22 graden. Maar op de Wadden blijft het een stuk koeler.